uur. Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie in Parijs heeft ingegrepen bij een pro-Palestijns protest. Dat gebeurde op een prominente universiteit daar. De actievoerders bezetten sinds gisteravond een gebouw... en er was een ultimatum gesteld, zegt mijn collega Rutger. Maar een student eh, zegt ook daar tegen de lokale pers... dat ze zich daar dus niet aan eh, wilde houden. En toen is de politie eh, overgegaan tot ontruiming. Ehm, dat was dus rond het middaguur vandaag. Ook op andere unies in Frankrijk Frankrijk waren demonstraties tegen de oorlog in Gaza. Het ging allemaal vreedzaam, anders dan bij eerdere protesten in de VS. Ook bij onder meer een universiteit in New York moest de politie toen ingrijpen. Op Schiphol hingen vanmiddag leden van Extinction Rebellion in de KLM-lounge. Als protest. Sommigen ketenden zich vast aan de balie en ze weigerden weg te gaan. De marechaussee pakte uiteindelijk 21 klimaatactivisten op op Schiphol. De Eskimo-laan in Dronten krijgt een nieuwe naam. Iemand klaagde over die straat bij de gemeente... en die vindt nu ook dat de naam als racistisch kan worden ervaren. Het woord werd door kolonisten gebruikt voor de oorspronkelijke bewoners van arctische gebieden... en wordt daarom als denigrerend gezien. Zelf spreken de mensen liever van Inuit of Yupik. Zo gaat de straat in Dronten niet heten. Het wordt de IJsbaanlaan. En het wordt een spannend avondje in de keukenkampioendivisie. De eerste beslissingen om promotie kunnen gaan vallen. En Willem II moet tegen FC Dordrecht gelijk spelen of winnen... om een plekje in de eredivisie veilig te stellen. Nummer 2 Roda JC moet winnen van Cambuur. Maar, en nou komt hij, dan moet nummer 3 Groningen verliezen van het laaggeplaatste Telstar. Bij Roda zijn ze in ieder geval gefocust op die promotie, weet de coach. Nou ja, de waarde is dat niemand over kerkraden praat als Roda niet bestaat. Eh, zo simpel is het ook. Ehm, dus alleen daarom is het al van enorme waarde. we willen het heel graag en eh, we moeten niks. Maar eh, feit is als je zo dichtbij bent, het hele jaar daar staat waar je staat, dat je het ook af wil maken. Als het vanavond niet lukt om te promoveren, is er volgende week nog een kans in een direct duel tegen FC Groningen. Alle wedstrijden in de keukenkampioendivisie beginnen vanavond trouwens op hetzelfde tijdstip om 8 uur. Het weer dan nog. Later vanavond trekken de buien overal weg. Morgen begint droog en zonnig. Later wordt het dan wel wat bewolkter en kunnen er nog wat buitjes vallen.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 die geregeld opduikt bij Ermelo. Het is de bedoeling om de wolf met die pijnprikkel weer schuw te maken. De marechaussee heeft 21 klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion opgepakt op Schiphol. Ze zaten in een KLM-lounge. Klimaatactivisten vinden dat KLM het veelvuldig vliegen blijft stimuleren door spaaracties. Mark van Bommel vertrekt als trainer van Royal Antwerp FC. Dat melden diverse media. Van Bommel was twee jaar trainer in Antwerpen. Zijn contract zou eigenlijk lopen tot volgend jaar zomer, maar de resultaten vallen tegen. Het weer vanavond droog, morgen eerst zonnig, later buien bij 17 graden. real to be tender. It's hard to stay. up up up her face up up up her face up up up her face I won't tell you that I love you kiss or hug you cause I'm bluffing with my muffin face.